Even kunnen met het NOS-journaal. Niet alleen de eieren betrokken ministers hebben te weinig oog gehad voor de voedselveiligheid in de fipronilcrisis. Dat zegt een commissie onder leiding van oud-minister Zorgdrager. Minister Schippers en staatssecretaris Van Dam hebben de Kamer onvolledig geïnformeerd en een vertekend beeld van de situatie geschetst, staat in het rapport. Het bedrijf Chickfriend is voor de crisis verantwoordelijk, maar alle partijen hebben mogelijkheden gemist om de omvang van de crisis te beperken. Vanwege de fipronil-crisis werden 3,6 miljoen kippen gedood. De schade is 100 miljoen. De Turkse oppositieleider Ince heeft erkend dat president Erdogan de verkiezingen heeft gewonnen. Maar hij waarschuwt dat Turkije nu een gevaarlijke fase ingaat met een presidentieel systeem waarbij de macht in één persoon is geconcentreerd. Ince stelt dat de Turkse politiek nu een one-man show wordt. Erdogan kreeg ruim 52% van de stemmen. Een tweede ronde van de presidentsverkiezingen is daardoor niet nodig. Minister Wiebes heeft met Shell en ExxonMobil een akkoord gesloten over de gaswinning in Groningen. De overheid en de NAM leggen in totaal zeker 1 miljard euro op tafel voor de versterking van gebouwen in het gebied en verbetering van de leefbaarheid. Afgesproken is dat de oliemaatschappijen afzien van een claim voor het gas dat na beëindiging van de winning achterblijft in de grond. Ook bieden ze garanties dat de NAM altijd blijft betalen voor aardbevingsschade en de versterking van gebouwen. Er komt een noodopvangcentrum voor de met olie besmeurde vogels in het Botlekgebied in Rotterdam. Rijkswaterstaat is begonnen met de bouw ervan. Zaterdag botst in de Rotterdamse haven een olietanker op een steiger. Daarbij is veel stookolie gelekt. Honderden vogels zijn besmeurd. Het weer, eerst nog veel bewolking, maar op steeds meer plekken breekt de zon door.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 Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. No set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. What's that? Diddy, diddy, bop. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, round the profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat so unique, you move your feet the sweat from the heat.